Mark Hokke met het NOS-journaal. Zoutwinningsbedrijven hebben te weinig... Volgens de toezichthouder zijn de bedrijven Axo Nobel, Netmag en Frisia... vooral bezig met het beheersen van risico's tijdens de winning van zout... en met het reageren op incidenten. Volgens de toezichthouder wordt niet gekeken naar risico's op bodemdaling... met als gevolg schade aan gebouwen of infrastructuur. Ook is er een kans op milieuverontreiniging bij een incident kan er zeer zout pekelwater en diesel het grondwater instromen. Grote incidenten zijn er nog niet geweest. In het streekvervoer wordt opnieuw actie gevoerd voor een nieuwe CAO. Er rijden geen bussen in grote delen van Friesland, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en in een deel van Zuid-Holland. De actie in Friesland heeft ook gevolgen voor Drenthe. Vanuit Leeuwarden, Heerenveen en Drachten rijden er geen bussen naar Assen. Bovendien rijden tussen Nijmegen en Roermond geen treinen van Arriva. In Zuid-Holland wordt vooral gestaakt ten zuiden van Rotterdam. De vorige staking was in het weekend. Dat was om de eindexamens in het voortgezet onderwijs niet dwars te zitten. Longartsen doen vandaag op Wereld Niet Roken Dag een oproep aan hun collega's om de aanpak van rokers de grootste prioriteit te geven. Nu wordt een rokende patiënt lang niet altijd gewezen op de risico's van zijn gedrag. De longartsen hebben een campagnefilmpje gemaakt waarin ze de straat op zijn gegaan en rokers hebben aangesproken. Het aantal rokers daalt al enkele jaren gestaag. Spoorbeheerder ProRail gaat alle stations in en rond Amsterdam op de schop nemen. Het bedrijf doet dat om de enorme toename van het aantal reizigers aan te kunnen. Naar verwachting groeit station Amsterdam Centraal de komende 10 jaar van 180.000 naar 280.000 passagiers per dag. Een nog grotere groei wordt verwacht op Amsterdam-Amstel, Schiphol en Amsterdam-Zuid. Het weer, hier en daar eerst nog zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 30 graden. Later vanochtend volgen regen- en onweersbuien. En vanmiddag worden het er meer en worden de buien ook heviger.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 El anus del diablo, dat is the costa de eso. El anus del diablo, dat is the costa de eso. Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer ho. coño, Los gezelligitos, donde está genitos? Oh. Costa del Sos.